ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. VVD-leider Jisselgus hoopt dat het informatieproces dan nu echt door kan gaan. Dat zegt ze in een reactie op het vertrek van informateur Weijers. Die stapt op omdat een privé-appje van hem is uitgelekt naar krant NRC. Dat appje verstuurde hij al voor verkiezingstijd. Hij noemde Jisselgus daarin die fakes van de VVD. Een man van 61 uit Baarn moet vier jaar de cel in voor ontucht met minderjarige meisjes. Hij was muziekdocent en mag ook acht jaar lang zijn beroep niet meer uitoefenen. En ook mag hij geen contact opnemen met de slachtoffers. De man liet meisjes in zijn muziekstudio filmpjes opnemen en betastte hen. Twee meisjes filmden dat, waardoor het aan het licht kwam. En een bijzondere samenwerking in de Nederlandse muziekscene. Want de Jostie Band gaat samenwerken met techno-dj Rainier Zonneveld. De Jostie Band is volgend jaar op bevrijdingsdag een van de ambassadeurs van de vrijheid. Alleen één probleempje, ze hebben nog nooit op een festival gestaan. En laat Rainier Zonneveld nou een doorgewinterde festivalbeuker zijn. Gisteren maakten ze voor het eerst kennis met elkaar. Dat begon met Rainier Zonneveld die zijn muziek liet horen aan de Jostie Band. Want stiekem kennen ze hem nog helemaal niet. Het mag je heel eerlijk zijn, als je niks vindt moet je dat gewoon zeggen hoor. <laughs> Ik ben Ik ben heel zijn een soort jury nu. Gaat dit? Kijk, Erwin zit al mee te trommelen. Ja, voor jouw beeld. Eh, ze vonden het fantastisch. De vuisten gingen in de lucht en er werd ook al meegespeeld. En daarna probeerden ze ook samen al wat te spelen. Kijk, dan nou horen jullie nu een beat hè, die hier gemaakt heeft. En dan kan je dan heel makkelijk twee emmertjes overheen spelen. Remo, Probeer oh, maar mee te doen het komt vast eh, helemaal goed dus tussen die twee. De Josti Bent en Renier Zonneveld staan volgend jaar op bevrijdingsdag onder meer in Zeeland, Gelderland en Groningen heb ik nog het weer voor je. Vanavond droogt het alleen in de onderste helft van het land een beetje op. Morgen opnieuw een grijze dag met af en toe wat regen.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 A wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether you're Solarway Sun or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or rapport Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. My dad came into my room holding his hat. I knew he was leaving. He sat on my bed, told me some facts, son. I have you duty calling on me. You and your sister, be brave, my little soldier. And don't forget all I told you. You're the mister of the house now, remember this. And when you wake up in the morning, give your mama a kiss. Then I had to say goodbye. In the morning, woke mama with a kiss on each eyelid. Even though I'm only a kid, certain things can't be hid. Mama grabbed me, held me like I was made to go, but left her in the stories untold. I said, Mama, it'll be alright when daddy comes home. Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your solar song or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or a Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone, greed is a weapon of mass destruction. We need to find courage Overcome inaction is a weapon of mass destruction Inaction is a weapon of mass destruction Inaction is a weapon of mass destruction My story stops here Let's be clear, this scenario is happening everywhere And you ain't going to nirvana or Farvana. You coming right back here to live out your karma With even more drama than previously <laughs> Seriously just how many centuries have we been waiting for someone else to make us free? <laughs> And we refuse to see that people overseas suffer just like we. Bad leadership and egos unfettered and free to feed on the people they supposed to lead. I don't need the people to pray and wait for the Lord to make it all straight. There's only now to do it right, cause I don't want your daddy <laughs> leaving home tonight.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 Eerder op de dag stond de teller nog op ruim 60 schademeldingen. Na het vertrek van informateur Weijers komt er geen nieuwe informateur. Sibrand Buma gaat in zijn eentje verder. En hij praat de komende drie weken met de leiders van D66 en het CDA. Ajax gaat voorlopig verder met Fred Grim als hoofdtrainer. De club wil eerst een nieuwe technisch directeur aanstellen... voor er een nieuwe trainer wordt benoemd. Na het ontslag van John gaan dan technisch directeur Kroes ook ontslag. Het weer, vanavond en vannacht vooral in het noorden en oosten nog regen.